Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Parijs, Lyon, Bordeaux en andere Franse steden is vanmiddag gedemonstreerd voor de vrijheid van meningsuiting. Naar schatting waren er in totaal tienduizenden mensen op de been. De eh, eh, bijeenkomsten waren een eerbetoon aan de leraar Samuel Paty. Die werd vrijdag door een extremistische moslim onthoofd... omdat hij tijdens een les Mohammed-cartoons had laten zien. In Parijs hadden ook politici en bestuurders zich bij de demonstratie aangesloten... onder wie premier Castex. In Zwitserland geldt vanaf morgen een mondkapjesplicht voor alle publieke binnenruimtes. In het land stijgt het aantal coronabesmettingen. Daarom mogen er buiten maximaal 15 mensen bij elkaar zijn... en gelden er beperkingen voor de horeca. Zo mag er alleen nog zittend gegeten en gedronken worden. Verzetstrijder Ernst Sillem is overleden. Hij was de laatste Nederlandse overlevende van het concentratiekamp Natzweiler-Stroethof in de Franse Elzas... dat in de Tweede Wereldoorlog bezet gebied was. Het concentratiekamp was een zogenoemd nacht- en nebelkamp. Doel van zulke kampen was om verzetsmensen te laten sterven... na een lang en zwaar gevangenisregime... Vanwege de naderende bevrijding door de geallieerden werd Sillem in 1944 naar Dachau gebracht. Hij overleefde en na de oorlog zette hij zich in voor de bestrijding van honger... en richtte hij in Frankrijk een voedselbank op. Ernst Hillem is 97 jaar geworden. In de eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen na een 3-0 winst bij PEC Zwolle. Ook Ajax won met 5-1 van Heerenveen. Vitesse was uit met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag. En Groningen-Utrecht eindigde in een gelijkspel. Eerder vandaag speelde Feyenoord met 1-1 gelijk tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden, ook wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 graden en er is kans op mist. Morgen grotendeels bewolkt en in het noordwesten kans op een bui. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file.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 Alles wat ik je vertellen zou. Oh, laat het steeds verbreken, blijf in het verleden. Wat heb jij met mij gedaan? is hopeloos mijn mijn hoofd Eindigt altijd terug bij. feeling hello. here to spread love all over the world.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 Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second.